Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel Rusland al. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei dat de VS en de Europese Unie met een nieuwe reeks serieuze maatregelen komen als er niets verandert. Die maatregelen worden dan maandag al van kracht, een dag na het referendum op de Krim. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat de leeftijdsgrens voor alcohol beter moet worden nageleefd. Er op de horeca, supermarkten en ook de jongeren zelf op om zich aan de wet te houden. Scholieren.com zegt na onderzoek dat veel jongeren onder de 18 nog steeds alcohol kunnen drinken... met behulp van geleende of vervalste identiteitspapieren. Van Rijn benadrukt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens. Het aantal inspecteurs is volgens de staatssecretaris fors gestegen. Op een pluimveebedrijf in Bruggem in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Ruim 10.000 legkippen worden afgemaakt. Het is waarschijnlijk een milde griepvariant omdat die kan muteren tot de zeer besmettelijke dodelijke variant worden alle kippen geruimd. Staatssecretaris Dijksma heeft een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest in een zone van een kilometer rond het Gelderse bedrijf. Binnen die zone liggen acht andere pluimveebedrijven die worden onderzocht. De afgelopen maanden hebben zo'n 900 Roemenen en Bulgaren zich ingeschreven in Nederland. Dat heeft minister Ascher gezegd in de Tweede Kamer. Sinds 1 januari hebben werknemers uit de twee landen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig in Nederland. Kamerleden waren bang dat Nederland zou worden overspoeld door nieuwe arbeidskrachten die banen van Nederlanders zouden inpikken. Minister Ascher wil niet zeggen of hij het aantal van 900 veel of weinig vindt. Het weer komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen overdag lost de bewolking vanuit het zuiden op en gaat de zon weer flink schijnen. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad nog, eh, vanaf 5 kilometer of langer. Op eh, de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat tussen Barneveld en Bunschoten 7 kilometer. En de A6 Muiden-Lelystad eh, tussen Muidenberg en Almere-Stad-West 6. A12 richting Den Haag, daar loopt het vast bij Utrecht tussen Bunnik en de Meren over 12 kilometer. En de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 5. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 6 kilometer. En daar staat 16 kilometer op de a 7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 slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Austin them keep doing your thing, let these boys keep slipping man I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen man So do you wanna join the team? Now tell me little miss thing When I saw her, walking down the street, she looked so fine I just had to speak. I asked her name. Street。 www.zfmzandvoort.nl 是夜色。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 up in your love affair, and we'll never be royal. It's It's run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be.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 love affair, and we'll never be wrong. will stumble